nu op Radio 501. In die 501 met Rob de Grill. Mijn eh, Portugese vriend eh, Sean Riley, eh, vorig jaar nog eens geïnterviewd toen hij op bezoek was in Amsterdam. Houses and Wives hoorde je op Radio 5 alleen. Goedenavond, mijn naam is Rob de Geel Aangenaam. Dit is tot 10 uur vanavond de Indie 501. En mocht je net naar het uh, van programma van Barry hebben geluisterd en ons gesprekje ook kunnen volgen, dan weet je dat er een aantal primeurs op komst zijn vanavond. De nieuwe singles van The Cult, R. Kelly en The Darkness. En ik ben benieuwd of je deze zanger ook herkent. Dat is Joe Cocker, Woman to Woman. hoort toch weer eens hoeveel muzikaal talent er toch in Nederland is. En we draaien het graag hier bij Radio 501. Cape Man en Science op deze heerlijke donderdagavond. Buiten moet je niet zijn. Gewoon lekker binnen blijven naar eh, de radio luisteren. Internetradio. En straks onder andere de plaat voor je hoofd. Morgenavond rond 10 wordt hier weer eh, de nieuwe plaat voor je hoofd bekendgemaakt bij eh, Radio 501. Hier is Stan We we don't talk too much about it. Blood for your hope. school. I can't afford fuel running round through town looking like a fool. So I don't work, can't buy things for you. Not the type to buy that. I can't afford this. And I roll up my roll ups. I can't afford six. Not the type to buy meat when I take you out to eat. Cause I'm the type that can't afford shit. And I hope that you could still be into me. See, I'm the type that gotta try to make it in the industry. I'm far from a star. I still study, I play my guitar so I don't make money. Trying to save time for you, but my schedule is tight. I save time for friends, the people I like. I kissed you goodnight, woke up the next morning, and the only thing next to me in bed was my mic. Not bites. Yeah, yeah, that's right. a table set for two, or is it me heading out to work to buy things for you? And I hope now that you're gone, you'll hear this song telling you that you were wrong. Hey, I was working on your love song, figuring out what Laat voor jou bij Radio 5 alleen. Maar ook volgende week zullen we ze nog volop draaien hier op. Please. Uh, een van onze lievelingsbandjes uit Nederland. Eh, Working Like a Madman. En eh, daarmee stonden ze zomaar onder andere in Paradiso met in het voorprogramma De Dijk. Ja, de jongens zijn toch een beetje afgezakt dat ze nu het voorprogramma tegenwoordig doen voor talentvolle bandjes als Please. Dat zong je ja, inderdaad. Hier gaan we weer. Alweer dat voorprogramma. De Dijk, Love Song 100.001. Er zijn honderdduizend love songs, dus waar begin ik aan? Honderdduizend love songs, mooier dan ik ooit kan. Maar geen van allen, geen van allen, geen van allen was voor jou alleen. Die van nog zo oud? Honderdduizend lofzongs. Als jij maar van me houdt. En ik blijf proberen, ik blijf proberen, ik blijf proberen voor jou alleen. Hier zal er weer, hier weer, hier is lofzongs. back in line. Don't think I don't know you're stranded. I don't believe in a personal God. How come when he says he loves me, he makes me ugly? I got it from good source. Say your prayers and goodbyes. The world is gonna end tonight. gotten over this. I know when you got troubles, you just tell it like it is. It's not the same for the man without heart. He just sits around while the room falls apart. It just goes to show, but not by a long sight, that the world is gonna end tonight. determination and a bit of luck. We'll just wrestle each other till the break of day, and then I'll give up, and that's okay. And then we'll stay together for 50 odd years, but not quite, because the world is gonna end tonight. sensatie uit eh, België. School is cool op eh, Radio 5 Lane. En The World is Gonna End Tonight. We gaan straks een spelletje spelen, Live or Live. Twee artiesten die eh, deze week ergens op een Nederlands podium staan. En jij mag bepalen welke we in zijn geheel gaan draaien. Repeat my day. She walks like she's on top of the world. Can I get her to look my way? Do you want what I want? Somebody love. Yeah, I wonder if you want what I want. We want somebody picture of another man, but I want you to see me. I've been broken, I've been fooled before, and I can make mistakes for sure. But you make me believe there's only love. Won't you give this boy a time so I can make you mine? If only for one afternoon, we'll both never forget. Think about it just for a minute before you say goodbye. open door. for me. She said to me, Ik ben eh, niet heel erg into eh, Ruben Heijn. Ik heb hem wel een keertje gezien in De Wereld Rijd Door. Toen mijn held eh, Bill Withers te gast was. Ik dacht, wat doet Ruben Heijn nou naast Bill Withers? Daar hoor ik te zitten. Maar toen hoorde ik dit liedje van hem, Somebody to Love. En eh, ja, dat nodigt eh, in mijn geval in ieder geval wel uit om wat eh, meer te gaan beluisteren van Ruben Heijn. De Indie 501 tot 10 uur vanavond. Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam. We hebben elke donderdagavond een spelletje, dat heet Live or Live. Twee artiesten die de komende zeven dagen ergens op een Nederlands podium hun ding gaan doen. Ehm, ik laat dan van twee artiesten altijd een fragment van een nummer horen. En jij kunt bepalen welke artiest we dan in zijn geheel gaan draaien. Eh, door te stemmen eh, via de chatbox eh, bij ons op de site of via studio.radio501.nl. Keuze nummer 1 waar je dus op kunt stemmen is Jenny Abrahamson. En dan waarheid het als een koe, Some Girls Are Evil. keuze nummer 2. Ik had het met eh, Barry al over glijers. Want eh, R. Kelly heeft weer een nieuwe single. Eh, waarvan je straks de première op Radio 5 alleen kunt meemaken. Maar er was een andere glijder die voor een uitverkocht Paradiso stond op te treden. Twaalf jaar lang had hij niet van zich laten horen. Ik heb het over D'Angelo.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 Of is het deze glijer D'Angelo en Brown Sugar? Studio radio501.nl is ons mailadres om jouw stem naartoe te laten gaan. Ook eh, mocht je een verzoekje aan willen vragen of gewoon even iets kwijt willen op de radio, dan kan het allemaal naar studio radio501.nl. En natuurlijk kun je het ook eh, gewoon kwijt op de chatbox eh, bij ons op de site www.radio501.nl. Straks eh, vlak voor negen dan maken we bekend wie deze week de Live on Live competitie heeft gewonnen. Over naar een bijzonder een Nederlands bandje, Junior Eats Alone. Ze hadden iedereen een beetje voor de gek gehouden om hun nieuwe album te introduceren. Ze deden zich voor als een Motown-artiest, een Motown-artiest uit de jaren 60. Maar daar bleek dit eh, poprockbandje achter te zitten. We hadden ze er nog over eh, gesproken hier bij Radio 5 alleen. Dit nummer duurt maar liefst 7 minuten. De opener van het nieuwe album is dat. Most likely, you're better off without me. Junior Eats Alone. talk for a while about the loss of her mom when she was just a child. How she still lives inside her het is niets zonder niets. Misschien heeft niets nut. Ik heb je lief, kom alsjeblieft terug. Jawel, jawel. Ik ben de zon, de boom, alles komt hier vandaan. Jawel, ik ben het middelpunt, schitterend, maar het betekent niets van haar. Ik zeg, ik heb je liefste, zeg dat zeg me niets. Ik zeg, ik heb je liefste, zeg dat zeg me niets. Ik zeg, ik heb je liefste, zeg dat zeg me niets. Het zegt me niets terwijl de pastorale draait en de fakkel brandt. De wits glinstert in mijn glas, stuk is nonchalant, in de rol van Ramses. Ik ben de zon in mijn eigen stelsel, voor mij is het belangrijk, voor anderen kleiner dan van Velzen. Ik ben het middelpunt hier, dat is eigenlijk wel zo, terecht om te zeggen, bekend door het rappen en het echt houden met ze. Zelfs wanneer ik lieg, wat ik nooit doe Oké, ik lieg, maar niet in de mindproof Ik ben onder hoofd dagelijks Daar waar ik zijn moet, zo liep ik haar tegen het lijf Een kleine groet, woorden werden uitgewisseld Die van haar draag ik mee Zo heet, brand je tong bij het eten van een kaassoufflé Te weinig letters in het ABC Om te zeggen hoe ze daar stond met styling Gratie, plaatje compleet en ik ben de fakkeldrager, kan je nagaan. Mensen raken voornamelijk verblind door mijn straling. Hij deed het weinig, ze is zelf een verschijning. Van verre zie je de schijnen. Niet te veel, niet te weinig. Ik zei, zoek jij die hoek op? Bij mij ze zijn je doet tof, ijs je broek op. Je bent niet goed in je kop, ik zei ik ben er blauw en groen Op zoek naar een beetje geur Dat is wat ik zo'n beetje wil, het is niet eens zoveel Ik kan er voor je zijn, zolang jij die frons van mijn voorhoofd wrijft Maar zij zei dat is niet aan mij jawel, jawel. Ik ben de slot, de bron, alles komt hier vandaan. Jawel, ik ben het middelpunt, schitterend. Maar het betekent niets van haar Ik zeg, ik heb je lief, ze zegt dat zegt me niets Ik zeg, ik heb je lief, ze zegt dat zegt me niets Ik zeg, ik heb je lief, ze zegt dat zegt me niets Het zegt me niets Ik denk alleen maar, Ramses, wat jammer dat je hier niet naast me zit. Wat een bazen waren dat gisteren. genoten. Ali B en Stix die even een 2012 eh, remake deden van uh, Pastorale, origineel van eh, Lisbeth List en Ramses Shaffi. En heel Nederland kwam er zo weer achter dat Stix de king of hip hop is. Who Straks bekendmaking van de live or live artiest voor vanavond. Je kunt nog even kiezen uit Jenny Abrahamson en D'Angelo. Die eh, ongelofelijke glijder die eh, Paradiso een hele fijne avond bezorgde afgelopen week. Ja, toen natuurlijk Tony Braxton. En eh, ja, samen met de zusjes eh, dachten ze dat kan ook wel eens succesvol zijn. Ik vond het echt een heel leuk, erg leuk liedje toen het uitkwam in de jaren 90. Maar het bleek dus niet eh, origineel te zijn. Het bleek van Donna Summer te zijn, die het volgens mij als een van de eerste heeft uitgevoerd. Um, snel even stemmen geteld. Wie is de winnaar van Live or Live vanavond? Ik vind het toch wel fijn hoor, dat jullie gekozen hebben voor eh, de wat onbekendere Jenny Abrahamson. Dat jullie toch wel nieuwsgierig zijn naar dit eh, mooie liedje Some Girls Are Evil. zaterdag begint de kaartverkoop van Lowlands 2012 en deze man staat er gewoon. Blauwzoenen Elephants. Nou zijn de meningen er wel over verdeeld. Er zijn ook mensen die eh, besluiten om geen kaartje te kopen voor Lowlands omdat Blauwzoen daar optreedt. Nou, volgens mij is dat wel eventjes uh, zwaar overtrokken. Ik las nog een, een, feitje overigens dat in 1993 een kaartje voor Lowlands 35 eh, euro kostte en tegenwoordig dus 185. Er is een videoclip uitgebracht bij dit liedje van Deus, het is getiteld Ghosts. We draaien het al enige maanden op uh, Radio 5 Leen. Al sinds vorig jaar klinkt alweer heel ver achter ons. Reden om het nog een keer te doen. ik zal van de week even de videoclip ook eh, live zetten. Zodat je van beeld en geluid kunt genieten van deze Belgische band. Deus en Ghosts. miss out on a shebang. I threw one myself with the usual gang. Just a couple of girls and a couple of guys. Get up, stand up, get organized. I couldn't help thinking I seen it before. Check the human pyramid. Oh, but the worst part was I knew I'd see it again. It made my heart sink in. I had a sip of my gin. Stuck in the middle. wasn't living in a movie but a franchise Just a couple of changes but the same old thing The sequel was a flop, the third one began Cause the breast is soft and warm. It feels like being born We're riding the plot, playing God, King Sunshine, Q and Storm But now I'm stuck in the middle What's it all your blue eyes shut. Now I spit blood, and my soldier's luck will get me out of this alive. A little messed up through the light and the lens, and your smoke and your mirrors. With both my eyes closed, I couldn't see you any clearer. For better or worse, or some people wanna hurt you. better or worse. Baby, I know what you're worth. Er kwam zojuist een eh, leuk mailtje binnen via studioradio 5 van eh, Marielle. Die had het liedje gehoord in de non-stop en ze had titel en artiest vanaf eh, de website geplukt. Dat kan namelijk, hè, als je luistert naar de non-stop, dan kun je op radio5alleen.nl zien wie de artiest is en wie het liedje is. dit was dus JF Tail Hij komt uit Canada en voor Better or Worse hoorde je op Radio 5 alleen. Aangekondigd op de website ook de nieuwe single van The Cult, getiteld Lucifer. Ja, over hem gaat het inderdaad. Eh, ze gaan eh, toch gestaag door. Terwijl het, eh, ja, het hoogtepunt was natuurlijk voor deze band in de jaren 80. Maar ik kan je alvast verklappen dat die nieuwe single echt zeer de moeite waard is. Maar misschien moet ik je geheugen even opfrissen. Want zo klonk het cult begin jaren 80 met Sea Sanctuary. En je hoort hem nog regelmatig voorbij als er weer een omroep besluit tot de top 2000 of top 100 alle tijden. Dan gooien ze toch altijd weer hoge ogen met het nummer. En wie weet gaan ze dat over een paar jaar ook doen met deze. De cult anno 2012. Hier is Lucifer op radio 501. say sunshine and a brand new heat, and the world is clear like an April really year. And I see myself. Weller, nog zijn uitgediende niet van ophouden weet. Onder andere bekend van de Jam en zijn solowerk natuurlijk. En eh, als het goed is dit jaar nieuw eh, materiaal weer van eh, Paul Weller. Ehm, straks de donderdis. Je hebt hem al een aantal malen voorbij horen komen tijdens deze Radio 5 alleen de donderdag. We doen ook nog een rondje soul omdat het kan. Terwijl Regier mij weer van mijn werk gaat houden zie ik. En dat om 7 minuten voor half 10 al. Hier is Ryan Adams. mushroom clouds, everybody hits the ground, arms folded, head down. You're like a missile strike, government goes underground, War head on, lives it goes around, comes around, comes around, comes around, comes around, comes around, goes around. Radio 501. Daverende donderdag. Donderdisk voor eh, vandaag. Eh, een paar weken geleden stond ze nog hier live op het Vader Jacob steeds. Steed en eh, Blue op Radio 5 alleen. Ehm, ja, ze ook aangekondigd op de website als primeur de nieuwe single van The Darkness. Je kent ze wellicht nog van begin 2000, dat klonk ongeveer zo. En er werd net al gekscherend op Twitter gezegd van... Nou, of je daar nu zoveel luisteraars mee blij maakt. Maar geef het de kans, hè. De nieuwe single van The Darkness. Nothing's gonna stop us. Nou ja, je kan in ieder geval zeggen dat je hem één keer gehoord hebt. De nieuwe single van The Darkness, Nothing's Gonna Stop Us. Maar als ik heel eerlijk ben, het zou best wel eens een dingetje kunnen worden hoor. Oh my sweetheart, please forgive me. Well, I'm stranded here, can't find my way back in. I pray for daylight. to show me a clear sign. I need a guiding light to bring my ship back in. It's hard to remember. you've away. Monet, een van de vele prachtige platen die ze gemaakt heeft. Tightrope samen met eh, Big Boy op Radio 501. Nog tot 10 eh, uur de Indie 501. Het is uh, eh, 10 over half 10 en dan begint het toch altijd weer een beetje spannend te worden. Hè? Is GB Stijl op tijd in de house? Laatst tijd wel, we hebben nog 20 minuten. Dus ja, waar zou ik me eigenlijk drukken maken? Soul omdat het kan op Radio 501. Met Kenny Staten en Blackmail. this car. I spit before things got out of hand. I didn't want to do Blijft toch een mooi verhaal met eh, de Killers hoor. Eh, Brandon Flowers, de zanger, begon met een eh, solo-project. de bassist die heeft inmiddels een solo-album uitgebracht. De drummer heeft een solo-album uitgebracht. je hoort ze allemaal regelmatig voorbij komen op Radio 501. En dit jaar weer eens een nieuw album van de Killers gezamenlijk. We zijn er heel erg benieuwd naar. We hebben mm, nou, twee, drie weken geleden muziek binnengekregen van de Tightropes. Dat eh, draait inmiddels ook eh, mee in de non-stop. En we kregen nog een mailtje van de jongens. Eh, want ze vroegen van, ja, wat vinden jullie eigenlijk van onze muziek? We zijn, ja, we zijn dol op kritiek, want ja, daar leren we weer van. Nou, ik kan je het volgende melden. Deze plaat is door de muziekpolitie goedgekeurd. job, telephone summer, scares all the women with a sneeze and a tooth. And no, no, no, it's not like that. But then again, the ginger said, Tony lost his fingers and was crying for a week, and the drummer's getting paid and we. song they're begging us to sing along. Don't let the sound get to your nose. Little ring, it'll stay. Somebody's gotta find a way. Tightropes dus en Kicks op Radio 5 alleen. Ik zou zeggen, onthoud die naam. Eerste EP'tje is inmiddels uh, verschenen. En eh, nou ja, dat is eh, een beetje zoals dit dus. En we zitten al een beetje te gokken, Rogier en ik, waar die naam vandaan komt, de, de Tightropes. Het zal waarschijnlijk van een nummer zijn van Stevie Ray Vaughan, want die, ah, die kon er af en toe ook wel stevig tegenaan gaan. We gaan langzaam eh, toewerken naar eh, geluid uit de bunker. Ik kan de eh, fans geruststellen, want GB Stijl is in de building. En speciaal voor hem zal ik ook een beetje hierop hop draaien zometeen. Die zijn de Counting Crows. Maar dat is geen hip-hop nog, hè? Dat snap je wel. I can't ignore it. If it's love, love makes me wanna turn around and face me, but I don't know nothing about love. Oh, come on, come on, turn a little faster. Come on, come. on. ik door in het spel? Ligt het aan mij of gaat het leven nou zo snel? Ook al zit ik met mijn visie in de knel. Gedachten zijn grote pen, schrijf bijna vanzelf. Laat me voor je schetsen, sta klaar voor mijn mensen. Je wil dat ik lieg, de waarheid valt niet te testen. Over me lijkt niet, wijs niet naar mij, G. Ik verklaar alleen de pijn die hij en zij ziet. Vrede is het wachtwoord, niet iets dat je afkoort. Tweede Kamer is maatschappelijk onverantwoord. Nooit zal ik haat verspreiden, geef ik mijn hand voor. Liefde is mijn paspoort, dus ik show steun aan jonge moeders, Papa is vertrokken, ja ik vind hem ook een loser. Voor die steun hoef je verder niet meer te zoeken. Weet dat je kan leunen op die schouders van je broeders. Alles opgeofferd, iemand moet het doen. Dus ik blijf geven, het komt allemaal goed. Ook al is corruptie en overvloed, maak je niet druk. Overleven zit in ons bloed, dat onze paden kruisen, dat is geen toeval. Deel kennis met de jeugd, kids zijn de toekomst. Deel het verleden, sluit je niet af van wat je toekomt. Ga niet ten onder aan die sleur, stap uit die koepel. Ik weet, groeien doet pijn, vermijd niet die spiegel. Wees trots op jezelf, afschuw is niet je type. Ik weet het zeker, je verdient een tien. Ook al ben je een vader die zijn kind niet mag zien. Blijf volhouden, muziek zal je vertrouwen. Laat ze maar kameraden, naar wat je lukt te bouwen. Blijf stenen showen. je hart is een gouden. Nooit meer vergeten, altijd onthouden. Ik gooi mijn hart open als ik spreek op die beats. Ben van mezelf een stille, soms zeg ik uren niets. Ben ook maar een mens, ik heb ook mijn eigen grens. En de mist zorgt voor een onzuivere lens. Maar ik sluit mijn ogen en alles wordt helder. En denk aan de voorraad die ligt in de kelder. De Chinese muur op de top van de hoeken. Ik schrijf geen teksten meer, man, het zijn zo wat boeken. Ze geven me boetes, ze stoppen de shows. Sluiten me op voor het smoken van maar ondertussen wordt een kind vermist. Dus voor begrip, voor justitie ligt een hindernis. Het klinkt simpel, kid, het is wat het is. Ik voel tranen vallen, handen op een kist. Shit maakt me wakker, want ik voel dat ik trip G. Weer een broeder kwijt, verdronken in verdriet. Maar ik voel dat het licht ons benadert in positieve vorm. Ik praat graag namens, ik sta voor het volk. Bijt van me af, familiair als de wolf. Niet van Hongkong, maar scherp als een dolk. Blijf de visie delen, al naaien de mond dicht. Mijn uitzicht is groot alsof ik op balkon zit mijn nek om en alsnog is het liefde. Ik zal me niet overgeven aan die duivelse priesters bleef het mij zien als een ziekte. Ik genees de buurt als ik spreek op die beaters dus van architect. Ja, homeboy doet het prima. Ik ga door met net totdat ik met mijn ass zit in een villa. Met heel de generatie, zee van die naties. Geen zorgen over discriminatie, geen vooroordelen, culturele vrede. Ik zie moslims met christenen ondernemen. Geen verboden vrucht, niks is hier dodelijk. Door middel van muziek is alles hier mogelijk. Ik zie het leven als een vogelvlucht. Bewust keer ik weer de weg terug. Geen verboden vrucht, niks is hier dodelijk. Door middel van muziek is alles hier mogelijk. Ik zie het leven als een vogel vlucht. Bewust keer ik weer de weg terug. PSL, Capella aan de IJssel en Vogelvlucht op Radio 5 alleen. Ik ga mijn laatste platen starten en dan eh, neemt uh, Gio het van mij over voor eh, zijn geluid uit de bunker. Jouw wekelijkse portie hiphop hier op Radio 501. Ik ga er nog eentje instarten. Um, ehm, dat is afkomstig van een mixtape van Snoop Dogg waarbij hij experimenteert met dubstep. Hier is Smoke Tot volgende week. Ja. nigga, I just came in. Problem in the house, let me back my range in. Fuck you niggas, I'm with Armenians and Caucasians. Putting my whole family on Keenan Ivory Wayans. Diamond Lane banging. You swear, have a rag on me. All you niggas trash. What? Someone throw a bag on it, acting brand new. What? Someone throw a tag on me. Killing, killing, killing, till they wave a white flag, homie. Taking trips back and forth, I'm on my shit. Crossing overseas like I'm Disney Crib. No disrespect, one of my main bros is a low. Shout out to Uncle Snoopy. Hey, homie, where's the dope? I'm trying to smoke something. I'm trying to smoke something. I'm trying to smoke something. I'm trying to smoke something trying to smoke some. I'm trying to smoke some. I'm trying to smoke some. I'm trying to smoke some. I'm trying to smoke some. I'm trying to smoke some. I'm trying to smoke some. I'm trying to smoke some. I'm trying to smoke some. I'm trying to smoke some. I'm trying to smoke some. I'm trying to smoke some. Fuck one time. Dust step on you busters. Uh. Your breath level ain't high. You need to catch up monsters. Niggas rolled up and get too low. Potion fuck Nuvo. One cup pop, two pills, smoke four J's. I'm Gruvo. Fuck one bitch, I need two hoes. I'm crazy dog like Cujo. So miss me with that bullshit. I ain't pimping or cool coach. I'm a new G like D Rose. You washed up like three loads. It's no drives. I'm so higher than them seats that bleed noses. Woo! I'm tripping. No luggage, no planes, no tickets. What is this? Doobie of the fire, I'm with it, cause nigga, nigga. Need an ounce of chronic, A whole ounce this time, you know what I'm saying? Don't be pinching out our motherfucking bag. I know you can we damn show sure drug the music. We damn show sure drug the music. We damn show sure drug the music. That's how we do it. We damn show drug the music. We damn show drug the music. We damn show drug the music. That's how we do it. That's how we do it. That's how we do it. We damn show drug the music. We damn show drug the music. We damn show drug the music. that's how we do it. and the tunes coming for you, for you. DJ.